Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. 7,50 extra betalen voor een concert of festival gaat niet gebeuren. De Tweede Kamer is tegen een eigen bijdrage van 7,5 euro voor een toegangstest. Het idee is dat je de komende maanden weer naar de bioscoop, een museum of een restaurant kunt met een zogeheten testbewijs. Maar het kabinet wil dat, wil dat je daar na 1 juli bij grote festivals of evenementen zelf voor gaat betalen. Nee, zegt een meerderheid van de Kamer. Ja, deze bijdrage, eigen bijdrage roept veel ethische en praktische bezwaren op bij ons. Zou het niet juist wanneer het om zo'n principiële keuze gaat, want dat is het voor voor mijn fractie zeker, beter zijn om te zeggen... we doen dit gewoon helemaal gratis. Er is nog meer politiek nieuws, want 50PLUS verdwijnt uit de Tweede Kamer. Het enige Kamerlid van de partij, Lianne de Haan, heeft al een tijd ruzie met het bestuur en stapt nu op. Ze zette net een filmpje op Twitter. Acht maanden geleden heb ik besloten om de politiek in te gaan. Omdat ik de toekomstige en de huidige 50-plussers een krachtige stem wil geven in de Tweede Kamer. Maar helaas moet ik tot de conclusie komen dat mij dat binnen 50 plus niet langer lukt. Ze blijft wel in de Tweede Kamer, maar dan voor een eigen partij. De afgelopen Tweede Kamerverkiezingen verliepen dramatisch voor 50PLUS. De partij verloor drie van de vier zetels. Een speelgoedmaker in Amsterdam roept een partij knuffels terug. Er zitten kleine onderdeeltjes op die kunnen losraken en voor kleine kinderen is dat gevaarlijk, zegt de fabrikant op zijn site. Mensen die zo'n knuffel hebben gekocht bij Flow Amsterdam kunnen een nieuwe krijgen of hun geld terug. Het coronavirus heeft nu ook het Himalaya-gebergte bereikt. Steeds meer bergbeklimmers en gidsen worden geëvacueerd van de Mount Everest en bergen in de buurt, omdat ze besmet zijn. De regering van Nepal wil niet zeggen hoeveel klimmers precies besmet zijn. Er wordt veel geld verdiend aan het bergtoerisme. Het weer in het zuiden neemt de kans op een bui toe. Op andere plekken schijnt soms de zon. Het wordt of 11. Morgen mix van wolken en zon, lokaal een buitje en ietsje warmer, 12 tot 14 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A22 Beverwijk richting Velsen rijdt het langzaam tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel.